Op de N224 bij het Gelderse Scherpenzeel zijn drie mensen bij een verkeersongeluk omgekomen. Hun auto raakte waarschijnlijk door de gladheid in een slip en botste tegen een boom. Er zijn twee zwaar gewonden. Volgens de ANWB zijn er tot nu toe weinig ongelukken gebeurd... omdat veel mensen vanwege de weerwaarschuwingen zijn thuisgebleven. Het winterweer houdt grote delen van Europa in zijn greep. In Duitsland zijn honderden vluchten geannuleerd... omdat de startbanen niet meer schoon te houden zijn. In het westen waren zo'n 300 auto's betrokken bij ongelukken door de gladheid. Ook in Groot-Brittannië vallen vluchten uit. Veel sportevenementen gaan dit weekend niet door. In het noordwesten van Spanje is de meeste sneeuw in 25 jaar gevallen en het sneeuwt nu ook op Mallorca. Burgemeester Leers van Maastricht heeft de schijn van belangenverstrengeling gewekt bij de privé-aankoop van een vakantiewoning in Bulgarije. Dat concludeert het bureau Integriteit Nederlandse Gemeente na onderzoek. Leers kocht de villa in 2006 via een bevriende topambtenaar van de gemeente Maastricht. Toen het project failliet dreigde te gaan, trok Leers zich terug. Volgens de onderzoekers heeft hij zijn positie niet misbruikt voor zijn privébelangen, maar was zijn handelen wel onhandig en onverstandig. Leers is blij met de conclusies van het onderzoek, vooral omdat het verwijt van ambtsmisbruik van tafel is. Hij ziet het debat met de gemeenteraad met vertrouwen tegemoet. Togo heeft zijn voetbalteam een dag na de aanslag op de spelersbus teruggetrokken uit de Afrika Cup in Angola. Bij de aanslag zijn drie doden gevallen. Toen de bus stilstond bij de grens openden rebellen van een afscheidingsbeweging het vuur. De organisatie van de Afrika Cup heeft laten weten dat het toernooi gewoon doorgaat. Het weer, vooral in het oosten, midden en zuiden sneeuw, die trekt langzaam naar het noorden en het kan glad worden.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 Weer tijd voor de Euro Breakdown. De allereerste van 2010. En die beginnen we natuurlijk met iedereen de beste wensen voor 2010 te wensen. De 20e jaargang zitten we dan alweer van de Euro Breakdown. En dus de eerste aflevering. Vandaag 7 januari van 2010. De lijst die er deze week eh, als volgt uitziet. 16 stijgers in totaal. 0 zittenblijvers. 19 eh, dalen 1 of meerdere plaatsen. En vijf platen komen helemaal nieuw binnen in de heetste lijst van Europa. Betekent dat ook vijf platen eruit moeten na 10 weken de editors met Babylon. De Ian Carey Project met Cat Shaky na 13 weken houden zij het voor gezien. Sean Kingston, Fire Burning, 14 weken lang hield hij het uit in de lijst van Europa. Ina met Hot na 17 weken en David Guetta en Akon Sexy Bitch hield het 20 weken vol. De snelste stijger die is deze week in handen van Ina en Bob Taylor. Deja Vu gaat 11 plaatsen omhoog. Edward Maya en Vicky Luglina. Stereo Love zakt 13 plaatsen. En langs genoteerd, dat is deze week Lady Gaga. EE Nothing Else I Can Say staat alweer 15 weken lang in de lijst. De lijstje beginnen we op nummer 40 en dat doen we met de dame die eigenlijk al een hit maakte door alle demo's die uh, op internet verschenen.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 Nummer 39, die ze dan voor Pixelot met Boys and Girls. 12 weken lang staat ze daar weer mee in de lijst. Van 35 zakken naar 39. En de volgende nieuwe binnenkomer. Deze jongeman die tekent een contract bij het eh, label van producer G.R. Rodham producer staat bekend om zijn producties met samples erin. Zo eh, scoorde Sean Kingston met Beautiful Girls en Jason Derulo met What Did She Say grote hits met zijn productie. En nu is de beurt aan IAS. Als eerste single brengt de zanger ons een replay. De productie is eh, overgoten met een flinke dosis pop. Amerikaanse radiostations eh, ontvangen het nummer op dit moment al met open armen. En ook in Europa komt hij steeds vaker op de radio terecht. De vraag is natuurlijk of in deze plaat ook weer een sample verstopt zit.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 Dan komen we op 36 alweer de volgende nieuwe binnenkomen. Bodies van eh, Robbie Williams prijkt in veel landen weer vier bovenaan de hitlijsten. De vraag is wat de opvolger van deze hit natuurlijk gaat doen. You Know Me ligt sinds december als tweede single van het album Reality, Reality Killed the Video Star in de winkel. Het nummer laat nog eh, meer dan bodies blijken dat de oude vertrouwde Robbie van voor eh, Rootbox weer helemaal terug is. Het eerste gehoor klinkt het eh, misschien een beetje simpel, maar You wordt toch echt wel weer een, een echte Robbie Williams klassieker. Deze week dus nieuw binnen en wel op nummer 36. Euro breakdown. deze week met 15 weken het langst genoteerd staat. Lady Gaga, EE, Nothing Else, I Can see! Deze week op nummer 35 te vinden. En Kies is ook weer helemaal terug van weg geweest. Ze scoort samen met eh, Jay-Z een meegip met hun Empire State of New York. En ook eh, solo-single Doesn't Mean Anything doet het erg goed in Nederland. Amerika doet deze plaat het wel ietsjes minder. Daar hangt hij op een kleine 61ste plek. Om zeker te zijn dat ze ook in Amerika weer... Eh, voet krijgt aan de bodem, brengt ze gewoon meteen de volgende single uit. Samen met Jeff Bezos. De man achter Kanye's West album Heartbreak is Alicia de studio ingedoken. En hieruit is het prachtige Try Sleeping With A Broken Heart geboren. De hitkansen voor eh, Amerika zijn dit keer ongetwijfeld groter dan de voorganger eh, It Doesn't Mean Anything. Op nummer 33 vinden we deze week die plaat terug van Alicia Keys. Try Sleeping with a Broken Heart dus op nummer 33. You know this, tougher than a lion, ain't no need in trying. I live with a sky yep, you know this. I'm a worth five million, but wasn't doing this, you know i Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart op 33. Daarmee houdt ze de 30 Seconds to Mars van de Kings and Queens achter zich. Op 34 staan die deze week. ZFM, Westkust, weerbericht. Gisteravond en de afgelopen nacht is de temperatuur weer flink onderuit gegaan. Het vroor overal. De laagste temperatuur hier in de regio die werd gemeten op Schiphol. Daar werd het min 13,8 graden. Vandaag ziet het eh, weerbeeld er helemaal niet verkeerd uit. Er zijn namelijk flinke periodes met zon en het blijft droog. De wind wijdt uit het noordoosten en neemt geleidelijk in kracht toe. Daardoor eh, wordt het geleidelijk wel weer wat kouder. De temperatuur stijgt naar waarde van eh, rond de min 3. Maar voor het gevoel zal het rond de min 15 graden zijn. Vanavond en de komende nacht hebben we dan de afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. En vanwege de bewolking en nog altijd een flinke noordooster koelt het niet verder af dan min 5 graden. Morgen wordt het dan weer bitter koud en af en toe schijnt de zon. Er zijn ook een hoop wolkenvelden en tegen de avond neemt de kans op sneeuw weer helemaal toe. De noordoostenwind die waait nog altijd hard aan zee en de temperatuur ligt rond de min 1 graden. Maar de gevoelstemperatuur die zal ongeveer min 18 zijn. Zaterdagavond en zondagnacht is dan eh, overwegend bewolkt en valt er enige tijd sneeuw. Er kan weer eh, een pakketje van ongeveer 5 centimeter vallen in onze regio. De noordoostenwind die waait over land vrij krachtig aan zee weer hard. De temperatuur daalt naar min 3. Voor het gevoel blijft het wel weer bijzonder koud. Zondag heeft de bewolking eh, nog steeds de overhand en met name in de ochtend kan er nog wat sneeuw vallen. De noordoostenwind die blijft onvermindelijk stevig doorwaaien. En voor het gevoel blijft het dan nog ruim 15 graden vriezen. Temperatuur en de thermometerbuis zal echter weer een waarde aangeven van rond de plus 1 graden. Eens kijken of de ANWB ons nog iets te melden heeft. Nou, op de A9 staat er weer een wielen. Amstelveen richting Alkmaar tussen Raasdorp en Knoopert daar 3 kilometer. En op de ring van Amsterdam Koenplein richting Watergraafs of richting eh, De Nieuwmeer tussen Westpoort en Sloten. Daar eh, is weinig aan de hand volgens mij. Dan moet je alleen uitkijken voor een gladde weg, ja, dat is hem de ring van Amsterdam, de Nieuwmerig en Koenplein.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 I said love, Michael Bublé, I haven't met you yet. Elf weken lang staat hij nu alweer in de lijst van Europa. Vorige week nog op 25, deze week zakken naar 31. Op nummer 40 helemaal nieuw binnen Madonna met Revolver. Pixelot Boys and Girls 12 weken in de lijst, zakkend van 35 naar 39. ES met Replay nieuw binnen op 38. Michael Jackson, This Is It, 8 weken in de lijst gestaan, zakkend nu van 31 naar 37. Robbie Williams, You Know Me, nieuw binnen op 36. Lady Gaga, AA Nothing Else I Can Say, 15 weken in de lijst. Daarmee het langst in de lijst van allemaal. Ze zakt wel van 29 naar 35. 30 Seconds to Mars met Kings and Queens, 3 weken in de lijst van 39 omhoog naar 34. Alicia Keys, Try Sleep With A Broken Heart, nieuw binnen op 33. Robbie Williams met Bodies 14 weken in de lijst van 26 zakken naar 32. En Michael Bublé hoorde je net Haven't Met You Yet. 11 weken in de lijst van 25 zakkend naar 31. De laatste binnenkomer die is voor Rihanna op 29. Het nieuws was het afgelopen jaar al eh, niet veilig voor haar. En nu lijkt erop dat de radio in 2010 ook niet meer veilig is voor deze superster. Haar single wordt wereldwijd al platgedraaid door de verschillende DJ's. Onlangs kreeg de Amerikaanse radiozender Hot 79 de eer om de nieuwste single vast te laten horen. De keuze is gevallen op Hard en deze samenwerking met Young JT is geproduceerd door de man achter eh, Umbrella, Tricky Stewart. En voor Rated Air heeft eh, Rihanna de pop-invloeden achter zich eh, laten liggen. Maar dat maakt ons helemaal niet uit, want ook deze single van Rihanna doet het waarschijnlijk weer erg goed in de verschillende hitlijsten. In Europa komt ze met Hard in ieder geval binnen op 29. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah.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 back. Take a trip down my lane, my girl. While out every night, I will feel alright. i Nigga, tell you en eh, Jean-Paul hoorde Do You Remember. Van 32 gaan ze omhoog naar nummer 27. Dat alles doen ze tijdens de Euro Breakdown.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 My moon belongs to the sun. gaan worden voor So Shy. Samen met Nelly Furtado en Timbaland hoorde je Morning After Dark. Vorige week stonden ze nog op 30, deze week gaan ze 8 plaatsen omhoog naar 22. Op nummer 30 vinden we dan de man die 8 weken in de lijst staat 3 plaatsen in moet leveren. Daniel Merriweather, Impossible. Rihanna met Hard, nieuw binnen op 29. Mika met Rain zakt 4 plaatsen in zijn zevende week naar 28. JC featuring Lil Jon en Sean Paul, Do You Remember? Vijf plaatsen gaan ze omhoog in hun derde week. Lady Gaga en Beyoncé telefoon naar 26 in de derde week. De Sugar Babes Sexy, 12 weken in de lijst komen van 21 zakken naar 25. 24 is er dan voor Drake, The Best I Ever Had, 8 weken lang staat hij al in de lijst. Alicia Keys, It Doesn't Mean Anything, zakte 11 plaatsen in totaal naar 23. 9 weken lang staat ze in de lijst. Timbaland, Nelly Furtado en Shy, The Morning After Dark, hoor die acht plaatsen omhoog dus in de vierde week. Edward Maya en Vicky Lugelina, Stereo Love, 13 weken in de lijst van 8 zakken ze naar 21. Nummer 20 is er dan voor Mando Diao, 10 weken in de lijst, vorige week op 10, deze week dus naar nummer 20. Een aardig verliespartijtje voor hem dus eh, deze week. Eentje die aardig omhoog gaat, in totaal 9 eh, plaatsen, dat is Jason Derulo. What Did She Say gaat van 28 naar 19 in zijn vierde week. What, what, what did she say?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 me